Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Hamas heeft alsnog de namen bekendgemaakt van de drie gijzelaars die morgen worden vrijgelaten. Het zijn drie mannen die bij de aanval op 7 oktober 2023 werden ontvoerd door Hamas. Het is de tweede keer sinds het staakt het vuren van kracht werd dat er mannelijke gijzelaars vrijkomen. Eerder vandaag zei Hamas dat Israël zich niet houdt aan de afspraken van het staakt het vuren. Zo worden er te weinig vrachtwagens met hulpgoederen in Gaza toegelaten. Het leek erop dat Hamas daarom de namen van de gijzelaars nog niet had bekendgemaakt. Burgers en bedrijven krijgen minder mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Minister Hermans van Klimaat en Groene Groei heeft dat aangekondigd. Het stroomnet zit vol en bedrijven moeten soms jaren wachten om te kunnen uitbreiden. Hermans wil dat de uitbreiding van het elektriciteitsnet beschouwd wordt als zwaarwegend maatschappelijk belang. Daarmee worden de mogelijkheden om bezwaar te maken beperkt. Nu kunnen bezwaarmakers de procedure met soms jaren verdragen. De vrouw van 18 die vorig jaar slachtoffer werd van eerwraak... leefde nog toen ze in Lelystad in het water werd gegooid. Dat schrijft Omroep Friesland. Haar lichaam werd mei vorig jaar gevonden in het water aan de Knardijk. De vader en twee broers van Drian worden beschuldigd van de moord. Onder haar nagels werd DNA gevonden van haar vader. En op haar telefoonhoesje zaten vingerafdrukken van haar broer. Verder blijkt volgens het OM uit chatgesprekken tussen de verdachten... dat ze vonden dat de jonge vrouw zich te westers gedroeg. In de halve finale van de KNVB-beker speelt PSV thuis tegen Go Ahead Eagles. Dat heeft de loting uitgewezen. De andere halve finale gaat tussen Heracles en AZ. De wedstrijden worden eind deze maand gespeeld. De finale is eind april in de Kuip in Rotterdam. Het weer bewolkt met in het zuidwesten misschien wat regen.